Nationale Ombudsman geeft het kabinet een dikke onvoldoende voor het afgelopen jaar. Volgens hem is de overheid onbetrouwbaar geworden door toezeggingen telkens weer in te trekken. Hij zegt in de Telegraaf dat burgers direct worden afgerekend op fouten, terwijl de overheid zelf de ene na de andere maakt, zonder gevolgen. Als voorbeeld noemt hij boeren die in onzekerheid zitten. President Trump dreigt met militair ingrijpen in Colombia. Hij haalt hard uit naar president Petro, die cocaïne zou verkopen aan Amerika. En dat zal hij niet lang meer doen, zegt Trump tegen journalisten. Colombia stuurde extra militairen naar de grens nadat Amerika in Venezuela president Maduro had opgepakt. De enige tegenkandidaat van president Maduro bij de vorige verkiezingen ziet zichzelf nu als de rechtmatige leider van Venezuela. Oppositieleider González laat dat weten in een videoboodschap. Nu president Maduro is opgepakt, eist hij dat alle politieke gevangenen worden vrijgelaten. González vluchtte vorig jaar naar Spanje. Volgens velen was hij wel de winnaar bij de verkiezingen. En in het centrum van Rotterdam is een man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vannacht in een huis. Er was een vrouw bij, die is opgepakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er nou precies is gebeurd, zoekt de politie uit. Dan nog het weer van Weer Online. Vooral in het noorden en noordoosten sneeuw en het vriest overal. Later in de ochtend op meer plekken sneeuw en in de middag is er zon, wolken en zijn er ook winterse buien. De temperatuur blijft rond het vriespunt. En tot zover het ANP-nieuws. Partevano pause. Q, Q music. Q, Q sounds better, better with you. Q, Q music. Better days are coming. If no one told you, I hate to hear you crying over the phone, dear. For seven years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. Mm. So when the night feels like forever, mm, I remember what you said to me. I know you've been hurt. just won't song together. we sing your song together. We never miss the flowers until the sun's down. We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. Better days are coming, better days are coming for you when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun, and we'll sing your song together. And we'll sing your song together And we'll sing your song together And we'll sing your song together Your story's gonna change Just wait for better days You've seen too much of pain Now you don't even know That your story's gonna change Just wait just won't come. The rain, it ain't permanent. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. And we'll sing your with you. Q Music. That's what I said now. Princes, princes who I talk for hours. Just go ahead now sounds better with you. Said that you need me. Stop, cause it's what. took a page Shanna Spyro en Die on this Hill op Q-Music. Een hele goede morgen. Het is eh, drie voor, <laughs> drie voor half vijf ochtends. Op maandagochtend 5 eh, januari 2026. Luc van de redactie hier. Het is echt nog, eh, nog, nog lang geen tijd voor Mattie en Marieke de pre-party. Maar zoals je hoort, ik ben wat eerder vandaag. dat heeft alles te maken met het ontzettend... nou ja, ongunstige weer. Laat ik het zo noemen. Het ongunstige weer wat zich nu verspreid heeft over Nederland. Het is koud, het is glad, het heeft op sommige plekken gesneeuwd, geijzeld. Nou, ik dacht, mij gaat het niet overkomen dat ik eh, te laat ga komen. Dus ik vertrek extra vroeg, ik zet mijn wekker extra vroeg en ik vertrek extra vroeg. Ehm, ja, ik heb met mijn kleine Kia Picantootje heb ik het weer getrotseerd. Mijn witte kleine autootje die, eh, is een beetje gaan glibberen en gaan glijden onderweg. Maar in principe ben ik er en ik ben er ruim op tijd. Dus ik weet je wat, ik begin gewoon alvast tegen je aan te lullen. Dan eh, maken we er gewoon samen wat gezelligs van. Eens even kijken of de app voor Q-Music ook al een beetje wakker is. Nee, eens even gluren, ik heb ingelogd. Eh, Patrick, die stuurde een berichtje. Oh, nou echt vlak wat ik binnenkwam lopen eigenlijk. Even kijken of er iets van, iets van te verstaan is. Goedemorgen, Lucky, Fijn dat je er weer bent, jongen. Ja. Voor jou de eerste dag van het jaar. Voor mij alweer de vijfde. En... eh Happy Monday! <laughs> Happy Monday zeg ik ook tegen Niels. Goedemorgen. Goedemorgen, Lucky. Nou, daar zijn we weer. Ja. Ook in het nieuwe jaar. Ook in het nieuwe jaar. Beste wensen voor het nieuwe jaar van Lucky. Beste wensen. Het is eh, even voor drieën. Ja. En ik heb een eh, mooi rondje Dordrecht dit keer. Toordrecht. Met twee klantjes in Noord-Brabant. Hm. Dus ik eh, ga ook weer in dit jaar gaan we er vol tegenaan. Ah, lekker man. En ik wens je een fijne uitzending, Rozer. Nou, super. Hoi, hoi. Eh, dan nog even Rick. Rick, goedemorgen. Hey, Luc. Goedemorgen, jongen. Dat is wel heel erg vroeg. <laughs> een dik half uur voor starttijd. ja. Succes. Dankjewel, dankjewel. Niet eh, leuk dat je er bent, Luc, of gezellig. Nee, het is gewoon een half uur voor tijd en succes.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 Ik, eh, ik dacht, weet je wat, ik vertrek vandaag lekker vroeg richting Q-Music... want het zal wel weer langzaam rijden worden onderweg. Viel me eigenlijk alles mee vanuit Utrecht... Eh, behalve een beetje in de binnenstad. En eh, toen ik de ring op moest rijden, toen was het een beetje glad. Maar eigenlijk op de snelweg kun je gewoon eh, lekker met 145 km per uur door als je dat wil. Dus nou ja, dan ineens sta je binnen. En toen dacht ik, weet je wat, ik begin al gewoon alvast tegen je aan te lullen. Sterker nog, ik was zo vroeg, mijn eerste kop koffie van de dag is alweer op. Zo, zo snel kan het gaan. Eens even kijken. Wilma die heeft een appje achtergelaten. Dus het komt even, ja, het lijkt wel alsof ze een opname heeft gestuurd vanuit de Koude Oorlog. Luister even mee hoe dat begint oh, oh. ja. goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik rij op de A28 en uh, dat is best prima, laat maar zeggen, supergoed te doen. Dus voor degenen nou. die op de A28 moeten komen, uit Amersfoort naar Utrecht, eh, echt top. Nou, super. Hey, ik zeg, eh, Maak er wat moois van. Ja. En welkom back. Dankjewel en beste wensen nog eh, Wilma. Jasper die is bij zegt goedemorgen Luc, de eerste van 2026. Uh, eh, eh, eens even kijken, Stefan die zegt ja slim dat je eerder bent vertrokken Luc. Ik ben zelf ook onderweg met de vrachtwagen naar Duitsland. Ik heb twee uur spelen ingepakt. Ja, ik begrijp het wel hoor. En Sander en Bas, even een dikke shout-out naar jullie. En ja, echt een, een, pluim en een veer in je reet. Eh, want die zijn allebei bezig met, eh, met strooien. Ja, dus dat is wel hardlopen nog. Stefan die stuurt... Eh, nee, sorry, Sander stuurt... Goedemorgen, ik ben bezig met mijn vierde rondje strooien... al vanaf half zes gisteravond. Goedemorgen, zegt Sander. En Bas die zegt... Goedemorgen, we doen ons best de wegen schoon te maken... met een enorme foto van zo'n zo sneeuwschuiver waarin die zit. En ik vermoed dat dan aan de achterkant... dat daar dan het strooizout weer uit de vrachtwagen gegooid wordt. Nou, iedereen is lekker bezig. Een hele goede morgen. In plaats van Set Fire to the Rain, Set Fire to the Snow, Adele op Q Music. Iets voor Mattie en Marieke de pre-party. Mattie en Marieke de pre-party. Het is eh, dat ik iets eerder aanwezig ben vandaag. heeft alles te maken met het eh, vreselijke winterweer. Ja, het ziet er mooi uit op de plaatjes. Maar als je er doorheen moet rijden, als je nu net wakker bent geworden... en je hebt de gordijnen weer opengeslagen... in de hoop dat alles verdwenen zou zijn. Nou, helaas, nee. Eh, dus ik dacht, weet je wat, ik calculeer wat extra tijd in. Maar ik was iets te vroeg. Ja, ik heb eigenlijk best wel goed door kunnen rijden op de weg. Eh, veel mensen die al eh, wakker zijn. Dat vind ik hartstikke leuk, gezellig. Hele goede morgen. Eh, Bjorn wil ik even een kleine shout-out geven. Want die zegt, goedemorgen Luc, ik ben ziek. Ik zit thuis te luisteren. Bjorn, beterschap als je luistert. Rico die zegt, goedemorgen Luc, ik ga nu naar bed. Nachtdienst gehad. En Niels, ja Niels krijgt ook even een, een kleine pluim. Eh, die is namelijk net begonnen met eh, strooidienst op de Maasvlakte. En dan wil ik eigenlijk even proberen gewoon om Wouter te bellen. Als hij niet opneemt, ja, dan, eh, nou, dan maakt het me ook niet zoveel uit. Dan gaan we gewoon door met het draaien van muziek. Het is allemaal een beetje pre-pre-party. Dit telt allemaal echt niet mee. Wat je nu hoort. Wouter die zegt, nou, ik denk dat het allemaal wel goed komt vandaag. Goedemorgen, Luc. Ik denk dat het grootste deel van werk in Nederland te vroeg gaat komen. Dat iedereen ervan uitgaat dat de wegen slecht zijn. Hoofdwegen zijn in het hoge noorden goed schoon gebruik je boerenverstand. Nou, Wouter gaat niet opnemen, denk ik. En Angelique stuurt nog een berichtje. Goedemorgen, Lucky. Beste wensen. Allereerst goede vakantie gehad. Hier ook weer getrotseerd. En dat blijven we de rest van de dag maar doen. Ben benieuwd wat een gaas op de weg het wordt vandaag. Werk ze vandaag. Nou, ik ga Wouter weer even ophangen. Wouter. Goodbye. Ja, goodbye. Oh, nou, uh, goodbye Wouter. Eh, ja, dus ik denk ook dat je toch iets eerder moet vertrekken. En ik ben niet eh, team Wouter. Dus uh, desnoods ben je iets eerder op werk. En dan, ja, dan doe je even een bakje koffie met je collega's. En dan vraag je eens een keer hoe het met elkaar gaat. Maar ik verwacht vandaag veel gehaals op de weg. Dus nou, ga lekker verder. Remco die stuurt nog een appie. Remco die zegt, goedemorgen Luc. Ik ben gisteren vertrokken naar Italië. maar 20 kilometer over de grens was al het drama voorbij. Fijne uitzending en beste wensen. Ik denk dat Remco uh, zijn partner net over de grens uit de auto heeft getiefd.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 Een hele goede morgen. Luc van de redactie hier. Ik heb zojuist eh, mijn tweede kop koffie van de dag alweer eh, gehaald. En ik stond de koffie te zetten en toen zag ik buiten iemand uit een taxi stappen. En diegene heeft er dus voor gekozen om vandaag in het winterse weer... met de taxi naar werk te gaan. Maar wie was het? A. Mattie Valk. B. Marieke Elziga. Of C. Annemarie Roosing. Laat je antwoord nu achter in de app voor Q-Music en win nou, een glimlach van mij.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 Yesterday's give and take is washing away. No matter what I lost, no matter what I want, the only thing that matters is to keep going on. All I need is a dream at the end of the day.